Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een busongeluk in Zuid-Afrika zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. De bus stortte van een brug en vloog in brand. Eén kind zou het ongeluk hebben overleefd. Na aanleiding van het ongeluk roept de Zuid-Afrikaanse minister van Transport op... om extra voorzichtig te zijn op de weg in het drukke paasweekend. De Tweede Kamer wil volgende week praten over Russische beïnvloeding. Want Tsjechische geheime diensten zeggen dat Rusland probeert om de Europese verkiezingen te beïnvloeden. Ze zouden politici veel geld hebben gegeven om pro-Russisch nepnieuws te verspreiden. Kamerleden zijn er bezorgd over, zegt verslaggever Wilma Borgman. Want er komen Europese verkiezingen aan in, in juni. En die berichten gaan ook over mensen op wie wij in juni eventueel kunnen stemmen. En Wilders van de PVV die wil nu weten om wie dit precies gaat. Namen en rugnummers moeten nu eh, openlijk op tafel komen, zegt hij. Zodat er dan volgende week een debat over kan zijn. En de, de hele Kamer, behalve Forum, eh, die steunt eh, Wilders daarbij. Op lijsten van cybercriminelen heeft de politie 5 miljoen mailadressen van Nederlandse burgers gevonden. Bendes gebruiken die adressen om er phishingmails naartoe te sturen. Dan doen ze zichzelf voor als bijvoorbeeld iemand van de bank of van de overheid... en proberen ze zo je gegevens bij je los te peuteren. Mijn collega's van NOS Stories vroegen jongeren of zij wel eens dat soort mailtjes hebben gekregen. Ik heb heel veel netmailtjes gekregen. Ja, dat ze, dat ze geld moeten hebben... En ehm, dat ik dan, ja, dat ik dan allemaal prinsessen krijg of zo. Ik weet niet. Ik heb niet echt helemaal doorgelezen, maar ik heb het meteen verwijderd. Ja, af en toe als. Dus, ja, of, of je dan bijvoorbeeld geld wil betalen of eh, iets wil overmaken. De zes mensen die de lijst met miljoenen mailadressen in bezit hadden... zijn in januari al opgepakt voor phishingfraude. Dan nog het weer. Regen in Overijssel, Friesland en de Noordoostpolder. Verder is het droog en 12 graden. Morgen krijgen we eerst regen, later droogt het op en wordt het 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag voor knopen te meer 10 minuten vertraging. Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin Antwoord is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. zit ook eh, meteen eh, weer een eh, verhaal achter dit. Want ik kreeg vandaag een mail binnen. Of tenminste, nee, een app van mijn collega van 3 voor 12 Leiden. En die zei van, wat moeten we nou met Hunk doen? Want volgens mij zitten er, er schijnt dat, dat er een paar of één bandlid uit Leiden komt. En wie is dat? Nou Marcus, we vullen hem maar weer in. Rasmus. Inderdaad, Rasmus Bischoff, die komt uit Leiden. En Joan, eh, de frontvrouw die je net hebt eh, gehoord... die komt eh, weer uit Leidsendam. Dus er zit wel duidelijk een, een Leids ja, linkje aan Hunk. maar ik heb met collega Van Nierop... want dat is de hoofdredacteur van 3 voor 12 Leiden afgesproken dat, dat de eerste single doen wij met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Op 3 mei komt die uit. Dat is mooi, want op 5 mei staan ze op het hoofdpodium van Bevrijdingspop in Haarlem. Dus dat, eh, dat komt mooi uit, ja. Nou, laten we hopen dat eh, de promotie ervan geen leiderswet nou, wordt. Ja, ja, maar goed. <laughs> maar daarna, nou, <laughs> dat, dat, weet ik niet. een leidersweg wordt het zeker niet, denk ik. En wat denk je? Eh, dan zal dan daarna zullen er nog wel wat singles gaan komen. En eh, dan is Leiden eh, aan de beurt voor single nummer 2. En dan is eh, de bedoeling dat wij dan de hele EP zoiets... dat is een beetje de plan, de campagne. Dus dat beide 3 voor 12 afdelingen er wat aan hebben. Want ja, tenslotte zit er ook een Leids aan dit. en dan is het Leiden in last als we er niet uitkomen. zo kunnen we nog wel even een paar woordgrappen erop loslaten. Ja, ja, ja, ja. Wat, en leidzaam toezien en dat <laughs> soort zaken. Ja, ik, ik, ik hou nog iets over van het programma wat ik op dinsdagmorgen met, eh, met drie uh, eh, kornuiten heb gedaan. De heren Stuy, Loogman en Paardenkoper. Dan eh, word je wel geacht om woordgrappen te bedenken. Dus, ja, dat is fijn, maar dat valt ver buiten ons beleid. Ja, maakt niet uit. Maar dat, programma dat heette De Kant nog wel zo. En nog even. en dan, dan, is, dan, is dit, dan is dit ook weer allemaal terug. Maar goed. Ehm, nou ja, goed. er, er is, we hadden het net even over Ehm, buiten de uitzending om over iets eh, heel anders. Over oude ehm, opnames van, ehm, van, eh, van Iran. Uh, daar was Marcus mee bezig geweest. En toen kwam het gesprek ineens over de film Argo. En in Argo zat een, een stukje van Led Zeppelin, When the Levy Breaks. En daar had jij nog wel wat over te melden. Want die Robert Plant, dat, eh, was, ook niet, eh, die was ook niet helemaal op zijn achterhoofd eh, gevallen, geloof ik. Nee, die heeft heel mooi heeft heel veel geld verdiend aan liedjes die eigenlijk door Afro-Amerikanen zijn gemaakt. Ja. Nou, in, en die echt in die traditie vallen. Ja. Hij ging daar vervolgens in de 70's heel veel geld van in. Hè? Meerdere nummers ook. Ja. Waar ze heel bekend mee zijn geworden. Wat van de grootste krakers. Ja. Maar ze zijn helemaal niet door hun geschreven. Niet? Nee. <laughs> Nee, eh, maar eh, er staan eh, een paar van die nummers die staan op, op een album. wij hadden het over in de film Argo When the Levy Breaks. Want die zat daar duidelijk in. Maar mijn oudste zus bijvoorbeeld, die zegt op een van die albums staat ook The Battle of Evermore. Volgens mij staat die ook op hetzelfde album met Stairway to Heaven. Daar staat die ook op. Dat is nummer vier denk ik. Ja, dat, dat zou ik zomaar kunnen. Maar die, die Robert Plant, die, dat, die had ook iets met ja, zijn nou helemaal Rings, hè, geloof ik, eh, zei je toch? Of van J.R. Tolkien. Dus uh, maakt gewoon constant eh, in al zijn albums zitten wel referenties naar uh, Smeagol en naar The Ring. Uh, Was er eigenlijk een gigantische nerd <laughs> die heel erg hield van, van fantasy. En dat ja. verwoof hij dus wel steeds in die lyrics. ja, ja. Als, dat is dan weer zijn linkje met literatuur. Ja, en dat, dat, dat, dat, heeft jouw maveloze interesse, uh, literatuur, maar ook poëzie. Absoluut. Ja ben nu nog door een eh, bundeltje aan het struinen van ehm, de bekendste Nederlandse eh, poëzie. Dus eh, ik zit middenin Piet Paaltjes. En Piet Paaltjes, En uh, de Katen en Vondel. Met een mooie van, ehm, die ik altijd graag citeer. Dat is, het leven is een speeltoneel. Ieder heeft zijn rol en krijgt zijn deel. <laughs> ja, dat is een hele bekende in ieder geval. Ja. Ehm, maar eh, er is ook een soort tegeltjeswijsheid. En daar weet niemand wat van. Eh, het mens leidt het meest van wat hij vreest. Maar wat nooit te komen zal. En zo heeft hij, geeft hij meer wat hij te dragen heeft. Zoiets. Ja, mooi. Zoiets. Ja, ik heb het bijna uit mijn hoofd. Eh, maar ongeveer dat is de strekking van dat tegeltjeswijsheid. Maar niemand weet wie het geschreven heeft. Je, kan er gaan zoeken als ik dit stukje tekst wat ik voor draag. En Google weet het antwoord niet. Nou, dat heb je ook met bijvoorbeeld nummers als uh, eh, Hard, Hard Rain's Gonna Fall van Bob Dylan. Ja. Dat is, eh, ja, dat, als je... Ehm, Where Have You Been, My, my, my Blue-Eyed Child. Als, je dat, als je dat googelt, dan kom je honderden strofes tegen... van oude <laughs> Ierse eh, traditionals, zeg maar. Ja. En Bob Dylan heeft daar een mooie compilatie van gemaakt... en heeft daar zijn, zijn nummer op gebaseerd. Ja, en dus, overigens... het zijn allemaal nummers zonder auteur. Ja, overigens, Bob Dylan heeft de literatuurprijs... de Nobel literatuur <laughs> de Nobel Literatuurprijs ooit gekregen. Ja, daar heeft Frank Bons eh, scriptie nog over geschreven. Zijn scriptie oh, ja? voor literatuur. Ja. Werd op het eh, eerste gezicht afgewezen nog. Um, Hoe kan maar dat, nou? ehm, dat was nog voordat hij hem had gewonnen. Oh, ja. <laughs> Maar, hij heeft de u wat laten zien daarna. <laughs> <laughs> Duidelijk. Ehm, we gaan eh, zo dadelijk nog even weer wat van jou horen. Want er zijn nog twee nummers die jij nog gaat eh, spelen. En eh, dat zijn twee nummers die volgens mij wel tastbaar weer eh, zijn. En ook ergens op terug te vinden zijn. Sophie nog niet. Sophie Take so Me Dancing niet. Gaan we over een maand gaan we die, gaan we daar de opnames van klaarmaken. Kijk, dat is, dat is mooi nieuws. Ehm, maar Sincerely Jacob, die wel. Ehm, dan is er ook iets bekend over een band uit Ondijk. Hoeveel, ja, dan maken ze ook muziek ja, de provincie zit vol met, uh, ja, met, met Maar eh, we hadden Eurydice... Nee, Eurydice, ik moet het keurig netjes zeggen. Den Ilp, die, eh, dan hebben we bijvoorbeeld ook... ergens in Den Helder hebben we ehm, Let's Build an Empire. Dat zijn knijterharde bands. Ja hoor, en Ondijk heeft er dus ook eentje. No offense, bijvoorbeeld weer uit de Enkhuizen. Daar kan ik wel even doorgaan. Maar volgens mij hebben die jongens helemaal niks te doen. En dan denken ze, pak een paar gitaren en we gaan er even flink tegenaan. Searching Valentine. Eh, die jongens die gaan eh, ergens eh, binnenkort nog een EP uitbrengen. en ja, ze hebben ook wat, wat werk wat ze als single uit gaan brengen. En deze komt morgen uit. En ik heb hem nog net weten te ontfutselen... zodat we ze nog even dat kunnen laten horen. Nummer heet Solitude. Manson heet Searching Valentine. Morgen komt dit uit. En de single heet Solitude. Dat eh, is eigenlijk een beetje de inleiding van wat er nog gaat komen. Want er komt nog veel meer aan van deze band. 29 eh, maart is dan de release dag. Eh, het, lijkt wel spitsuur wat betreft de releases. daarom, heeft, daarom hebben wij bij 3 voor 12 besloten... Althans, ik dan want ik ga over de nieuwe releases. Eh, hebben we besloten om dat eventjes eh, keurig netjes in twee te gaan knippen. Want het was zoveel dat, eh, dat we dachten van nou ja... als we dan zes, zeven releases gaan bespreken in, in een rubriek... dat wordt een beetje te veel van het goede. Dus vandaar. Ehm, inmiddels horen we al wat, wat klanken van Jacob D. Edward. het is een nummer wat vaak live gespeeld is. toch? Ja, ja, het zijn van mijn favorieten. Ja. Is dat, eh, ja, dat noemen ze met een mooi woord. Is dat je muze? Eén van de. een van de, <laughs> ja, ja, ja. ja. Ja, want eh, schrijvers hebben soms een muze. Eh, maar datzelfde geldt ook voor songwriters of wat dan ook. Ja, ik heb er een aantal. Ja, er komen altijd nieuwe bij. Ja, nou, dat, dat, dat, is mooi. De deur staat altijd open. <laughs> de deur is altijd open. Sophie, Take Me Dancing. Dat is het nummer wat we nu gaan horen. being lost. The only thing written down was the neglect grown in patches on my cheeks. The only snow this year was localized entirely on my windowsill. It was grown from the peaches and forgotten pans. Decaying plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing Waltz away desire with me Sophie, take me dancing Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Floor is a minefield feces in food packaging. Compliments are the parakeets. And Jacob D. Edward overtaking me. I'd gladly tiptoe up to you again. Yours is the only will of the wisp to which I know the way. These are the only steps I can get used to. Selfie, take me dancing. Waltz away, desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Clock stopped ticking in this time zone since I've been hibernating in the icebox. My way of saving up on food stamps. Waiting you in cryo sleep. Sophie, take me dancing waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Dat was Sophie Take Me Dancing. En dan komen we bij een nummer wat ja, eigenlijk ook eh, met ondersteuning van NH-pop destijds... Eh, waarbij ook een videoclip eh, is gemaakt. Dat kwam bij, onder meer bij de steun van NH-pop. Inderdaad. Ja. ja. en dat is ook terug te vinden op de EP Threshold. Sincerely, Jacob. Tobacco and the carpet fibers, bloodstains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders of my untimely departing. that's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you keep the old room and the Frank Sinatra poster and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self destructive tendencies you persistently starting after you told me you could kill me if you tried, and that you would recover from my suicide. That's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you. Keep the old room and the Frank Sinatra poster and the money I couldn't bring myself to steal. I'm off to find my freedom, neglecting my responsibility hoping that these gunshots in the street will soon stop depriving me of sleep. that's all I'm leaving you. that's all I'm leaving you keep the old room and the Frank Sinatra poster. And the money can bring myself to steal. That leaves the stabbing of eyes. It's long since prophesied I was born in rags but I'm an orphan now. I'm an orphan now. I'm an orphan now. dat was hem. Sincerely Jacob. Eh, van Jacob die Edward, terwijl die op dit moment ook zijn eh, gitaar weglegt. Ja, nee, eh, ik weet niet of... ja, oh, ja, ja ik, zie het al. dat, dat, dat is altijd <laughs> leuk, want op een gegeven moment komt Jack hier naar voren. En dan zie ik gelijk Leon en Marcus meteen... Pop, de camera's moeten er weer even bij. want ik wil het nog heel even over iets hebben met jou. Ehm, want ik zie iets voorbij komen. Dat zag ik van de week al. Jij samen met fotograaf Marco Bakker bij galerie SPW 59. Ja, morgenmiddag om twee uur. Ja. Marco eh, presenteert eh, zijn dierenfoto's, zijn dierengerelateerde foto's. Ja. En zijn boek eh, die hij heeft gemaakt over Vali Meijers. Australische zigeunerkunstenares ja. die in de vallei in Italië is gaan wonen. Met een, een dierenboerderij. Ja. En haar eh, schildpad Winnie, die 120 eh, is geworden. Ja, want dat, eh, dat, dat maakte het verhaal ook bijzonder in dat opzicht. er, werd ook, er wordt ook iets aangehaald. Die hebben we niet hier in dit programma laten horen. Jodie Phillips. Ja. Want dat, die heeft daar ook nog iets aan toegevoegd. Want zij heeft volgens mij, als ik het goed begrepen heb een song gemaakt die geïnspireerd is op dit eh, verhaal. Ja, geïnspireerd, door Winnie. Ja. Door, eh, door de schildpad. Ja, eh, er staat ook voor die mensen die het... willen zien. Want het staat op het profiel bij Marco. Volgens mij kan je erbij komen, want het is openbaar gedeeld. Dus dat, dat scheelt enorm. En er staat die foto van die, of een soort met, een, met een lijst eromheen, waar Vinnie ook op staat. Ja, ja. en de voeten van Fadi. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus eh, eh, voor de fietsenfetischisten, zeg maar, is dat ook nog een, eh, een goede om even te bekijken. Ja. <laughs> vrijdagmiddag, want dat was meteen ook de vraag. Want ik zei al in de aanloop naar, naar dit programma toe... Die Jacob die Edward, die, heeft, die, die moet gewoon zijn tandenborstel en zijn slaapgoed meenemen... Bij, bij, bij, bij in zijn akoestische gitaar. Want hij moet morgenmiddag, wat lees ik in de appgroep die we dus net eh, hier ook eh, gebruikte van... Eh, is er nog iemand die ook luistert naar ons? normaal gesproken is dat altijd op de maandag. tussen zeven en acht mensen bij Roy de Smet en heel soms ook Kees Meijsen. één keer in de vier weken. dus bij RTV Lokale Omroep Volendam-Edam, mensen. Want daar werd eh, al gezegd in die appgroep van... ja, dan moet je weer rekening houden dat je dus ook weer terug moet. Eh, hoe ga je dat doen? Want eh, heb je dan nog wel een beetje nachtrust? Zo heb je een half jaar geen optreden? Dus zo heb je de 23 uur. <laughs> ja, dat bedoel ik. Zo gaat dat. Ja, heb je ja, waar, zit, waar zit de gallery SPW59? Dicht bij het station. Dus ah, dus het is op loopafstand. Het is op loopafstand. Waar, precies? Volgens mij aan, de, aan de noordkant of aan de zuidkant? Volgens dat weet mij je dus heet het Spaanwouderstraat. Eh, wacht even, wacht even. Eh. dan moet ik even gewoon eh, de boel even erbij klikken. Even de factcheckers ja, erbij. Ja, ja straat 59. Ja, dat zit, dat zit, ja, dat zit daar vlakbij. Ja. Het is volgens mij twee keer vallen. Je bent, je bent er. En gelukkig mag ik met, ehm, met Marco en zijn muze mag ik, terugrijden met de auto. Dus oh, ga ik ook nog op tijd thuis zijn voor de, voor de Songwriters Guild. En ook nog eten. Dus ja, eh, dat, nou, ja dat, eh, dat, dat, bedoel ik dus. Nou, dan moet ik opschieten. Want eh, misschien <laughs> dat ik dan met jullie mee terug kan. Want ja, als ik het dan toch nog besluit om naar de, de Songwriters Guild te gaan. Dan kan ik daar nou wel even naartoe. Oké. duidelijk. Dus dat, dat is het verhaal van Winnie. wat, waar ook Marco dan het een en ander. En mensen, er zijn dus meer Marco Bakkers in dit land. Hè? Dus het is niet die operazanger, maar daar wordt hij misschien eh, wel vaak mee vergeleken. Dit is een fotograaf die in de, eh, volgens mij ook uit de buurt van Vallendam. Hij woont in Edam. Zie je? Hij woont uh, dicht bij mijn nieuwe atelier ook. Kijk, kijk. En ik vind Marco Bakker ook ehm, veel cooler dan de operazanger eigenlijk. Ja, deze Marco Bakker is dat zeker. Ehm, we gaan even weer een stuk muziek draaien mensen, want dat hoort er wel bij. Eh, en dat is een band waar eh, ook deze heer Jacob die Edward enigszins van doen heeft. Want met een van die bandleden heeft hij ooit nog eens een keer een andere band eh, gehad. Inderdaad. de, ik, weet al niet meer hoe je... De Faces Feel heten wij. Faces Feel. Funk band. <laughs> Eh, dat eh, was samen met de frontvrouwen van deze huidige met, band. Eh, met Michelle en met William, de drummer. Oh, William staat zat er ook nog in. Kijk, dat bedoel ik. dit is Lorem Ipsum en hun laatst verschenen single heet... Flat Caps en Rain Max. My room's gone cold, run down, we are no more, traced your eyes. on the mattress you left for her bed. I word En dat is ook meteen het eh, titelnummer van eh, de EP... die op 10 april ten doop wordt gehouden patronaat. Gisteravond was ik erbij... Lasset met eh, Biology. daar hebben we het, daar hebben we, zijn we mee begonnen met het openingsnummer van Biology. En dit is het titelnummer van Counterweight, het debuut-EP van High on Chai. Ze speelt ook vanavond in Groningen, zag ik. Wie? Hayon oh, mm, ik weet niet of het dezelfde is, want er zijn er eh, een paar. Er zijn dus, er eh, schijnbaar twee, dus, maar dit is de Nederlandse versie. Ja, ja, ja. Die, eh, en, die, ja, ja. en het gaat mij om de Nederlandse versie. En bovendien, ik denk dat het een, best een toekomst is. Bovendien heeft collega De Smet heeft, ook al een nummer van haar laten horen. Een paar weken terug. En ze volgt me nu op Instagram. Wie? Jou? Ja. Oh, kijk, dat bedoel ik. Dan is het, dan is het de goede high on waar jij het nu over hebt. Dus nou, ik, ik, ik, denk dat er zomaar iets eh, zou kunnen ontstaan. Eh, dat er een, eh, een ingetogen versie zou komen. Een soort duet. ik sta altijd open. kijk, ja, dat begrijp ik. ik, ik. Ik ben van de schateloze zelfpromotie. schaamteloze... <laughs> ja, oké. Okay. Ehm, ja, ja je, je hebt al iets laten, laten vallen. Dat, dat je met, met dingen bezig bent. Ehm, het album, daar heb je ook al wat over losgelaten. Maar eh, jouw kennende zal je daar rustig de tijd voor nemen, denk Ja, het is dus, maar net even kijken wanneer eh, Frank en ik tijd hebben. En, ik ga, komende maand gaan we de laatste puntjes op de i zetten. In de studio. Ja. En um, over twee weken gaan we de video afmaken voor Sophie Take Dancing. Kijk, dus eh, er komt eh, nog wat aan ook. Eh. Ik heb een sponsor gevonden voor mijn album ook. Ook dus nog? Die mij financieel kon helpen. Dus we kunnen echt dik inzetten op promotie. Dus ja. ja. En we gaan op vinyl gaan we drukken. Dus er, komt een, een mooie langspeelplaat. Komt er uh, Kijk aan. op. Ja, allemaal op het label King Forward Records. Ja. Het bestaat dus nog ja. ja. Ja. Ja. oké. <laughs> ja, het, het, was ooit een, eh, een soort van spooklabel. Destijds gebruikt om eh, actors en liars eh, de, ja, min of meer eh, erop te zetten. ik denk dat het idee is dat het ook weer inderdaad zo'n schim gaat worden. Ja. Dus, nou, dan, zie je toch weer dat die Frans de Blaak daar weer ergens een beetje tussendoor begint te sluipen weer. Hè? Dat, ja, dus dan... af en toe weer oproepen en weer <laughs> laten doodgaan ja, en weer oproepen. Ja, ja, dat, dat, dat idee. een beetje Als dat... Lazarus. Ja, nou ja, ja zoiets. En, en dat spookachtige, dat, dat heeft hoe, hoe, hoe je het gek, hoe, hoe je het moet bedenken. Maar eh, dat zit er wel een beetje in. Eh, het zou maar zomaar kunnen zijn dat hij hier ergens ook eh, rondwaart. we hebben het ooit gehad destijds. In ja, 2022. Mee, in mijn theekistje Ja, toen, toen, heb jij Morris Not The Answer toen hier gespeeld. Dat weet ik nog. Dat hebben we nog van zijn heerlijke goudblad tegenoten. Ja, ja. Ja, en, een paar, dagen, en een paar dagen later was het, was het echt. Toen stond de halve piers stond, dit ritueel nog een keer te voeren. Dus nu moesten we geloof ik een plaathoes eh, op ons hoofd eh, zetten. En um, rinkelen met een bel. Ja, dat was het ook. Ehm, leuk dat je weer geweest bent. Leuk om er weer te zijn, dankjewel. Ja. En wellicht dat, dat we nog ergens een volgende keer... maar dan zal het wel anders gaan worden, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Zou zomaar kunnen. Goed, dank je voor de komst in ieder geval. Ehm, wij gaan even iets laten horen. En die band heet Kielzog. Uh, heb ik een hele eh, uitgebreide verhandeling eh, gehad met die band van, over de betekenis. En hoe je dat dan weer uit moet leggen. Maar zij hadden in hun communicatieuiting hadden ze dat toch een beetje wat misschien onhandig aangepakt. Maar de muziek is er niet minder om. En dat ga je nu horen. En dat is het titelnummer van een van de nummers die op hun EP staat. Die afgelopen maand is uitgebracht. donker is in. En eh, Marathon eh, trapt vanavond af in het eh, hele verhaal rondom hun keldertour. En die begint bij Toka. Dat is een, een soort van plek waar vroeger een redactie heeft gezeten van een krant. En dat hebben ze nu een beetje omgebouwd tot een soort van culturele vrijplaats. En daar beginnen zij met die keldertour. Daarvoor hoorde je Kielzog. En het nummer dat heet ook Kielzog even iets anders. Dit is Singa, eh, de afgelopen maand uitgebracht. Het nummer het heet Rise. Singa was dit met eh, Rise. Eh, we zijn ook een beetje aan het uitgekomen van eh, dit, deze editie van 3 voor 12 Noord-Holland uh, Volgende maand is dan Wendy Moore hier uit dit dorp te gast. En ja, dit is alweer zo'n avond dat je hem weer mag en mag draaien. Ook al is hij al duizend keer bij de Alaska-liefhebbers bekend. Maar goed, duizend keer is nooit genoeg zeg ik dan altijd maar. En eh, ze zijn bezig weer met nieuw materiaal.